Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Was Van Rij om op te stappen als wethouder van Roermond en lid van de Eerste Kamer. Van Rij wordt verdacht van corruptie en schending van zijn ambtseed. Ook zou hij informatie hebben doorgespeeld aan een partijgenoot... over de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Vandaag melden bronnen rond het onderzoek dat Van Rij nog een partijgenoot zou hebben benaderd. Oud-GroenLinks-leider Jolande Sap is vanmiddag niet zelf aanwezig bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter van Miltenburg zal haar afscheidsbrief voorlezen. De fractie van GroenLinks zegt het besluit te respecteren. Sap maakte 2,5 week geleden bekend dat ze opstapt als leider van GroenLinks en als lid van de Tweede Kamer, nadat de partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd. Het is zeer uitzonderlijk dat Kamerleden er niet zelf bij zijn op hun laatste Kamerdag. De politie heeft vanochtend op 20 plaatsen invallen gedaan in verband met een internationaal drugsonderzoek. De invallen waren onder meer in Eindhoven, Maastricht, Valkenswaard en in België. Er zijn vier mannen opgepakt. Ze worden verdacht van drugshandel, smokkel en witwassen. De politie doorzoekt huizen en bedrijven en ook wordt in een bos gezocht. Bij de actie zijn zo'n 200 politiemensen betrokken. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Duitse politie. In hetzelfde onderzoek zijn dit jaar in Denemarken al twee verdachten uit Valkenswaard aangehouden. De Italiaanse president Napolitano brengt een driedaags bezoek aan Nederland. Koningin Beatrix heeft de president en zijn vrouw ontvangen op Paleis Noordeinde. En vanavond is er een staatsbanket. De 87-jarige president doet het rustig aan bij zijn bezoek. Eerder dit jaar werd het staatsbezoek uitgesteld, onder meer vanwege de broze gezondheid van de president. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, ook wolkenvelden. In het noordoosten bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen is het bewolkt, in het noorden kans op regen...